Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval op een stad in het noorden van Gaza... zijn zeker 73 mensen omgekomen. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Een wooncomplex en meerdere huizen zouden zijn geraakt bij de luchtaanval. Tientallen mensen raakten gewond. Het Israëlische leger trekt het zogenoemde dodental in twijfel... maar het is nog onduidelijk waarop ze dat baseren. Het gebied waar de aanval plaatsvond ligt al zo'n twee weken onder vuur. Israël zegt te willen voorkomen dat Hamas daar hergroepeert. In Duitsland zijn vier mensen zwaar gewond geraakt bij een steekincident. Ze werden neergestoken door een man van 32 in Valstedt, een dorp bij Braunschweig in het midden van Duitsland. De gewonden zijn een vrouw en drie mannen in de leeftijd van 18 tot 73 jaar. Volgens een lokale krant waren ze aan het werk in hun voortuin of de stoep aan het vegen... toen ze vanuit het niets werden aangevallen. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft de dader aangehouden. Die komt ook uit Valstedt. Martin Garrix is opnieuw uitgeroepen tot de populairste DJ van de wereld. Het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mac plaatste de 28-jarige DJ op de eerste plek van hun top 100. Het is de vijfde keer dat Garrix bovenaan die lijst staat. Vorig jaar was de Franse David Guetta de populairste DJ. In het top 10 staan nog twee andere Nederlanders. Armin van Buren op 6 en Everjack op de zevende plek. Max Verstappen start komende dag als tweede op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Lando Norris veroverde pole position tijdens de kwalificatiewedstrijd. Verstappen was goed op weg, maar werd tegengehouden door een crash van Mercedes-rijder George Russell. De Grand Prix van de Verenigde Staten start komende avond om 9 uur. Het weer, eerst nog wat regen, maar in de loop van de nacht wordt het droog.